Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag is de laatste dag dat de Britten afscheid kunnen nemen van Queen Elizabeth. Morgen wordt ze begraven. Dat betekent drukte op de vliegvelden. Verschillende wereldleiders vliegen naar Londen om er morgen bij te zijn. Zo zijn de premiers van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland er al. En ook de Amerikaanse president Biden is vannacht aangekomen. De kroonprins van Saoedi-Arabië staat ook op de gastenlijst, maar daar is niet iedereen blij mee. Mohammed bin Salman zou volgens de CIA opdracht hebben gegeven om een journalist te vermoorden een paar jaar geleden. De prins ontkent dat. Hij komt morgen aan in Londen. Bij rellen tussen supporters van FC Den Bosch en Top Os is gisteren een steward mishandeld. Na de wedstrijd ging het mis. Fans gingen met elkaar op de vuist en gooiden stenen en fakkels naar de politie. De steward zou een stuk hek op zich hebben gekregen. Ook andere stewards raakten gewond. FC Den Bosch won de wedstrijd met 4-1. In de Amerikaanse staat Colorado zijn drie mensen omgekomen... doordat twee vliegtuigjes in de lucht op elkaar botsten. Deze man hoort het gebeuren. I heard planes really loud, very low, revving the engines and all of a sudden I heard a loud pop. And then a few seconds later another much louder pop. Like it must been the crash. Wat de oorzaak van de crash is, is nog onduidelijk. En terwijl jij gisteravond op een feestje stond of op de bank een filmpje keek... waren duizenden mensen aan het rennen. Ze deden mee aan de Damloop by Night in Amsterdam. Een verslaggever van NH stond bij de finish om de fanatiekeling op te vangen. Eerst hard beginnen, daarna vast eindigen. Zonder training. En dan wow. voor nog een wedstrijd, hè? 8 kilometer. <laughs> Hoe was de sfeer? Gezellig. Gezellig. Zegt top. Ja, je hebt één brug waar niks staat, maar voor de rest eh, overal wel iemand. Yes. Nou, nou bier drinken, hè? <laughs> Vandaag start de Dam tot Damloop. Daar doen zo'n 10.000 mensen aan mee. Het is voor het eerst in drie jaar dat de fanatiekelingen van Amsterdam naar Zaandam rennen. Het weer nog te trekken buien over het land. Het is een grijze dag met heel af en toe zon. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Vlak voorbij de Leidse Rijntunnel staat een auto in brand op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik heb weer een heerlijke verzameling eh, oude en nieuwe uh, artiesten meegenomen. En de eerste die ik ga draaien is Christian McBride. Het album heet Getting To It. Het komt uit 1995. En naast Christian McBride op bas... Eh, Ray Brown en Milt Hinton op eh, akoestische bas... en Joshua Redman op tenorsax... Roy Hargrove op trompet... Eh, Steve Turn op trombone... Cyrus Chestnut op piano en Louis Nash op drums. Het nummer heet Sitting on a Cloud. Christian McBride met Sitting on a Cloud. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen, daar heb ik een eh, verhaaltje bij. Het is namelijk weer een album wat eh, plotseling opduikt... met opnames die nog nooit eerder zijn verschenen. Het zijn opnames gemaakt in 1964, 1965... live en in de studio bij de Franse radio. In 2012 ging de eh, producer Veldman die ging naar Frankrijk... om in die, in die studio in de kluizen daar te gaan zoeken... want hij hoopte daar eh, onontdekte schatten te vinden. En daarin is hij geslaagd. In de jaren uh, eh, 60 waren veel Amerikaanse artiesten naar eh, Parijs gegaan. En een daarvan was Larry Young. En deze opnames die vertellen dus iets over zijn periode daar. Hij was nog erg jong in die tijd. Hij ehm, was eigenlijk uitgenodigd door Woody Shaw. Woody Shaw ging op zijn negentiende al naar Parijs. Hij um, ging daar eh, op uitnodiging van Eric Dolphy naartoe. Die overleed plotseling en eh, die speelde in een eh, legendarische Parijse jazzclub, Le Chat qui Pêche. Goed, Woody Shaw bleef daar. Die werd wel, kreeg, zeg maar, hoe noem je dat? Um, nou, erg. Ik, uh, Engelse woord weet ik wel, homesickness. Ehm, hij, hij verlangde dus naar thuis. En vroeg dus of een aantal eh, andere eh, Amerikaanse artiesten ook wilden komen. En één daarvan was eh, Larry Young. En na een aantal weken hebben ze een, band opgericht in, in hetzelfde jazzclub. En onder leiding van Nathan Davis. En daarmee zijn ze groot geworden. En zijn er nog vele andere Amerikaanse artiesten bij hun komen spelen. Ze hebben dus ook een aantal opnames gemaakt voor, voor de radio. En eh, dit album, eh, dat heet In Paris, is uitgekomen in 2016. En daarvan ga ik draaien het nummer Discotheque. Het is een beetje te lang, dus ik kan het eh, niet helemaal draaien. Maar genoeg om een indruk te krijgen van Larry Young. Een geweldige organist. En daarnaast hoort u ook Woody Shaw op trompet. Luister naar de mooie klanken van Woody Shaw en Larry Young. Het nummer is eh, te lang om helemaal te draaien, dus eh, daarom eh, moet ik hem stoppen. Ik ga verder met een ehm, mooie LP van Seraphon. The Many Moods of Seraphon. Opgenomen in 1965. En daarvan ga ik draaien het nummer Loverman. never had no kissing love man oh where can you be the night is cold and i'm so all alone i'd give my soul just to call you my own got a moon above me but no one that you make love to me. was Sarah Vaughan met Lover Man. En misschien heeft u het gehoord, eh, het gekraak op de achtergrond. Het was een eh, nummer opgenomen op vinyl. Ik, af en toe krijg ik uh, jazzplaten en dan draai ik ze graag nog eens in de uitzending. Het volgende nummer is weer digitaal. Het komt van Danny Grissett. Het komt van zijn album Form uit 2008. En het heet With You. Without You. We luisteren naar de klanken van Danny Grissett. Nummer Without You van zijn album Forma 2008. Helaas ook, is ook dit nummer te lang om helemaal te draaien. En ga ik verder met eh, het Paul Consalves kwartet. Paul Consalves is een ehm, Amerikaanse jazz-tenor-saxofonist. In de jaren 62, eh, 63 kwam hij naar Londen toe... In die tijd was het in Amerika eh, slecht voor toeval als artiest... omdat er een hoop gedoe was met de Amerikaanse vakbond van muzikanten. En ehm, eh, ja, daarom vertrokken veel artiesten richting eh, Europa. Hij heeft um, mooi album opgenomen. En eh, dat album is een beetje een zeldzaam album. Omdat van het oorspronkelijke album maar 500 kopieën gedraaid zijn. En ik heb hier een digitale kopie gevonden. En dat album dat heet Boom Jackie Boom Chick uit 1964. En naast Paul Consolve speelt op eh, eh, bas Kenny Nepper... drums Ronnie Stevenson, piano Pat Smith... en natuurlijk op tenorsax Paul Consolves. En het nummer heet Poor Butterfly. <laughs> Thank Consolvis Quartet met Boom Jackie Boom Chick, het album en het nummer Boer Butterfly. Ik ga verder met het Woody Herman Sextet. Woody Herman staat natuurlijk bekend om zijn big bands. In 1959 ehm, stopte hij met zijn zogenaamde Third Hurt, zijn derde big band. En ging verder met een eh, sextet met jonge spelers. En in 1959 nam hij met hun een live album op. Het is het enige album uh, in deze samenstelling. En Woody Herman speelt zelf op klarinet en op altsaxofoon... maar daarnaast op eh, trompet Ned Adderley... op gitaar Charlie Bird en vibrafoon Eddie Costa... en Bill Betts en Jimmy Campbell op drums. Het nummer heet Petite Fleur van het Woody Herman Sextet... en het album heet At the Round Table. Sextet met Petit Fleur. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van Jack Sheldon. Jack Sheldon is een eh, trompetspeler. Hij zingt ook en hij speelt ook op keyboard. Hij eh, startte lang geleden met, eh, samen met Wardle Gray en Dexter Gordon. En hij heeft eigenlijk geholpen met het opbouwen van de West Coast Jazz. De Amerikaanse West Coast maakt jazz eigenlijk 180 graden anders dan aan de oostkust... waar de bebop is ontstaan. Hij heeft samengewerkt met Art Pepper, Jimmy Guthrie eh, en bijvoorbeeld Herb Geller. En Chad Baker en Miles Davis waren ook goede vrienden van hem. Hij heeft een eh, prachtige gouden toon in zijn eh, trompet... waar hij bekend om staat en die hij ook koestert. En um, het album wat ik klaar heb liggen, dat heet California Cool. En ik ga het gelijknamige nummer draaien. Jack Sheldon. California cool. California cool. It's hot as blazes all day long. The night is like a song. California cool. California cool. We got the mountains and the ocean too. There's nothing we can't do. Did you ever wonder why? I just can't say bye bye. There's nowhere else for me. Pacific Sea, California cool. California cool. We got movie stars and four wheel drive cars. All I need California cool And me too We got earthquakes and rattlesnakes and milkshakes and heartbreaks and everything that's good Sausalito, San Francisco, Venice Beach, Palos Verdes. We got everything. We got girls, you got the beach girls with little tiny curls. I love California. It's so cool. Ja, dat was Jack Sheldon die zijn liefde voor Californië gestalte gaf. Ik ga verder met een eh, heel ander nummer. Maar voordat ik daaraan ga beginnen, eventjes iets over uh, jazz in Zandvoort. Begin oktober is er een, eh, was er een concert met Joke Bruis. Joke Bruis kan niet vanwege stemproblemen en zij wordt vervangen door een uitstekende vervangster, namelijk Laura Fici. En voor dat concert zijn er nog kaarten beschikbaar. Er zijn nog maar 20 kaarten beschikbaar en vanwege de grote belangstelling staan ze deze keer niet in de zaal, maar op het toneel. En daarnaast eh, heb ik ook een mededeling van de organisatie gekregen... dat eh, voor volgend jaar staan er concerten gepland. In mei was er een concert gepland voor een eh, tribute aan Toets Tielemans... met Hermine Durlo. Dat concert gaat naar maart. En het concert van maart van een tribute van Benny Goodman... met David Lucas gaat naar mei... in verband met beschikbaarheid van de muzikanten. Dus maart en mei worden omgewisseld. En Laura Fietsje komt begin oktober in plaats van Joke Bruis... waar nu nog kaarten voor beschikbaar zijn. Goed, dat zijn de huishoudelijke mededelingen. En dan ga ik verder met een eh, mooi nummer van Ella Fitzgerald. Crimea River. I cried, I cried, I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why you never shed a tear? Remember, I remember all that you said. plebeian told me you were through with me and now you say you say you love me well just to prove you do to prove it, do, Come waren de mooie klanken van Ella Fitzgerald. Ik ben alweer toegekomen aan ehm, het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. En dat is van J. McShen. En ik ga na het nieuws van 11 uur daarmee verder en vertel ik er nog wat meer over. Blijf vooral luisteren. Het is inmiddels eh, vreselijk weer hier. Het komt met bakken naar beneden en ik heb nog veel meer mooie muziek. Dus genoeg reden om nog even te blijven hangen eh, voor het tweede uur van CFM Jazz.